Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk stelt de Nederlandse overheid voor een ultimatum om de asielopvang goed te regelen. Voor 1 augustus moet die opvang aan de minimale eisen voldoen. En anders stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. De crisis in de asielopvang is volgens de organisatie het gevolg van bestuurlijk onvermogen. Meer dan 40 leden van de Britse regering hebben inmiddels het vertrouwen in Boris Johnson opgezegd. Nooit eerder in de Britse geschiedenis stapten zoveel ambtsdragers op binnen 24 uur tijd. De afgelopen avond sprak Johnson met een delegatie zwaargewichten van zijn kabinet die willen dat hij opstapt. De premier is dat nog altijd niet van plan. Hij wil het laten aankomen op een mogelijke vertrouwensstemming. Maandag wordt besloten of die kan worden gehouden, want dan komt het comité bij elkaar dat de regels daarvoor vaststelt. Bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja... nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit... zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht. Eén bewaker kwam daarbij om. Waarschijnlijk zitten moslim-extremisten van Boko Haram achter de aanval. Boeren protesteerden ook de afgelopen avond op verschillende plekken in het land. Op de Dam in Amsterdam stonden tien boeren met hun trekkers. En ook werden langs snelwegen en provinciale wegen brandjes gesticht. Het gebeurde bijvoorbeeld in Overijssel en Noord-Brabant. Hooibalen gingen in vlammen op en langs de A58 bij Moorgestel stond een berg autobanden in brand. Het weer, veel bewolking vannacht met af en toe regen. Pas morgenmiddag is er wat meer zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht.